Dat wel 15 seconden. Funk En met dank aan Nigel Pelders voor Nigel's Weekend Warm Up. Anderhalve over vijf. Dit is hem dan. De show met boordevol funk, disco en soul. Dit is Langstraat FM Funk Night. Surviving in the 80s. Nou, dat was zo erg nog niet. Een leuk decennium met leuke muziek. En dat soort muziek draaien we dus. De funky. Langs gaat er een funky. Evelyn Champagne King is hier. Giving you my love. 1982 hoorde daarvan de maxi-versie. 15 over 5 precies. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. Met dadelijk onder andere de Pointer Sisters, Jesse Johnson, Climax, Gene Dunlap, Process en de Durex, Natasha King, Alexander O'Neill. New York City Beach Boys en China Eastern. En dit klinkt ook lekker funky. Strangers, show me you like it. You gotta show me how to move it around, gonna do it right. You got to take control when I'm moving too slow. You're a sweet delight. I knew you give me what you got, I don't want nobody else. Dancing on the floor, I'm screaming for more. Girl, you're so unique. No matter what I do to get to you, girl, I can't compete. I recognize that you are the one. Cause when I reminisce, it's you that I miss. Girl, you're so much fun. You know me like a pro. You got me hooked on the shot. Sisters, de maxi van Dare Me was dat, 1985. En dit is Mr. Jesse Johnson. I've got my Cadillac. Drive your Cadillac is it. Funky. Dadelijk hoor je climax. En fashion. Vijf voor half zes. If you feel like you're on the time so cause time is on your side. You just might think that you crazy. mama tells you, boy, you're Sometimes you think you will, for thrill. Jump into your Cadillac, you must fail. Your woman calls, it's time to turn her on. still choose to overload, gotta get your motor going, baby. But I Sing it up, y'all. Cadillac. Oh, thank you, But I Sing it up, y'all. I'm gonna do. Cadillac. If you feel like you got troubles in this world, if you got a brand new Cadillac, you need some fancy girl. You don't need to drive a much, cause the bus runs every week. You don't need nowhere to eat, you don't need nowhere to sleep. You got the leather seats, what more do you think you need? We're Recline to the backseat, baby. I've got to be. I know you think that I'm a some kind of fool, but let me tell you, baby, when you started, you got the phone. Wanna thank you, baby, but let me down. I got the light. Sing it up, y'all. I'm, I'm gonna do. Boy, thank you, babe. But let me drive a Cadillac. Sing it up, y'all. Good God. Drive your Cadillac. And still just maybe a Porsche Ferrari. You got to cool it, baby. It ain't my. a yacht is the place to be. Cadillac, cash, and credit cards. I've got just what you need. Wanna make you, baby, Better let me drive my Cadillac. Sing it up, y'all. I'm, I'm gonna do. Wanna thank you, baby, Better let me drive my Cadillac. Sing it up, y'all. I'm gonna do that. I don't carry no headaches, baby, just a hand to gas car. I don't need no dog, no condo, just a nice place to park. I look why I am cause I never look over my shoulder. I'm just crazy, easy going, baby, and they don't come any the Gotta have a new, fancy, shiny Cadillac. It won't mind drinking gas. Gotta keep the money gas. But no love for money, baby, I'm pushing on the side. Gotta keep you running, cause girl, you drive me wild, yeah. But let me drive my Cadillac. Sing it up, dog. I'm gonna do it. Drive your Cadillac. Wanna thank you, babe. But let me drive my Cadillac. Sing it up now. I'm gonna do now. Drive your Cadillac. Wanna thank you, babe. But let me drive my Cadillac. I'm gonna do right. I do now. Drive your Cadillac. I wanna thank you, baby. Let me drive my Cadillac. What I want, wanna do right now. you know what? It's Friday, baby. I got my shit out the cleaners and things, you know. And uh, uh, you know, I got a full tank of gas, baby. It's just been polished and waxed. It can't nobody tell me a motherfucking thing. Good God. Uh, uh, everybody. Yeah. man, the we you get sexy and call me honey. But you really wanna know what gives me much satisfaction? Just get clean for your daddy and give me some action. I met this boy today. that's all I want. Just like I know could, baby. Please get a four door, please get a big white house. We're driving in there. If you really wanna turn me out, let me tell you what it's all about. Dress fashionable, act fashionable, walk fashionable. Don't be wonderful, yes. Talk fashionable, feel fashionable, and love fashionable. And we'll be Slap me on the wall. De maxi kwam uit in 1987. Langs hadden we een funky is zit, En hier Gene Dunlap. can't escape. and the Durex. I'm a musical bird. Oh yeah, I'll teach you to fly. Innocence. And this, this is a souvenir. Shake it, agitate it. It puts me in the mood. The body contour. I love the way you shake it, agitate it. It puts me in the mood. Your body contour. I love the way you shake it, agitate it. It puts me in the mood. Your body contour. Dance the song. Zware waren dat. En Dance Sister Souvenir 1983. We gaan eruit met de Spinners Do Witness. Dadelijk naar het nieuws zijn we met deel 2 van Langs de Wem Funk Night, aflevering 123. Tot zo! You your legs, your eye the judge you I want to hear you tell the truth, nothing but the truth. Tell it all. Just take this sweet little time, let the jury hear some dirty talk. Yeah. calm me down, but you know my loving was truly. Now you want your best cup to bleed off. Guilty. guilty. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij explosies op een school in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 40 doden gevallen en ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste slachtoffers waren vrouwelijke studenten. Kabul is zeer alert sinds de VS vorige maand plannen aankondigde om alle Amerikaanse troepen tegen 11 september terug te trekken. Nog geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. Taliban-woordvoerder Mujahid ontkende dat de Taliban verantwoordelijk is voor de explosies. Het RIVM meldt in de afgelopen 24 uur 7521 nieuwe coronabesmettingen, drie meer dan gisteren. Vergeleken met vorige week zijn er gemiddeld 5% meer besmettingen per dag. Er kwamen vandaag ook 29 coronadoden bij, 7 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 43 naar 2478. Op de intensive cares liggen nu 778 covid-patiënten, 19 minder dan gisteren. De afgelopen week werden gemiddeld 20% minder patiënten opgenomen dan in de vorige week. De Duitse farmaceut BioNTech wil de patenten op zijn coronavaccin niet vrijgeven, maar is wel bereid om die vaccins tegen kostprijs te leveren aan armere landen. Maar dat kan volgens het bedrijf alleen als overheden en producenten de bevoorrading van die armere landen gezamenlijk ondersteunen. De huidige productielocaties zijn volgens BioNTech niet voldoende en moeten nieuwe bijkomen, omdat alleen met een flink hogere productiecapaciteit de pandemie sneller gestopt kan worden, al dus het bedrijf. En honderden Feyenoord-supporters zijn vanmiddag voor het trainingscomplex in Rotterdam slaags geraakt met de mobiele eenheid. Daarbij werden agenten met vuurwerk bekogeld. Ook hielden de fans zich niet aan de coronavoorschriften. Volgens een woordvoerster probeert de ME de gemoederen te bedaren. De training van Feyenoord is de laatste voor de voetbalklassieker tegen Ajax morgenmiddag in de Kuip. Deze week gingen er bij zowel Ajax als Feyenoord cafés explosieven af. Het weer, de regen trekt via het noordoosten weg en komende nacht koelt het niet verder af dan naar 8 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Morgen is er eerst regen, daarna zon bij 18 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Funknight Took my love and made me feel real good. What's up? Ah, I'll tell you what you can do. Baby, call on the phone. I'll be right there, baby. I'll be home. Until you get there, call on the phone. I'll be right there. Evil Attack on the Phone was het hier bij en Funk Night. De eerste van het tweede uur van en Funk Night, aflevering 173 moet het zijn. En niet 123 wat ik daarnet zei. System is it. I can't take losing you. Het is 6 over 6. I was watching other ladies. My heart went out to play. No, I never meant to hurt you, no, no. But I made a big mistake. y'all. Work that sucker to death. Take right. Work that sucker. Work that sucker to death. Come on, y'all. Let's twerk that sucker to death. I'm not gonna sing with y'all. Work. Work that sucker to death. Come on, y'all. Hey, Bootsy Baby. I think we employed, baby. I think we's employed. I think we got a gig, baby. And Xavier said they're gonna give us a gig. Are you still in the union, Bootsy? Do you need a union card? We work. We show them need a gig. Hey, work that sucker to death. Come on now, work that sucker to death. Hey, work that sucker to death, y'all. Work that sucker to death. Everybody, work that sucker. Work that sucker to death. Work That Sucker to Death. Souvenir 1981 was dat. Xavier kun je ook uitspreken in het Engels. Xavier. Nou, dat was misschien eh, iets meer duidelijk dan de Franse benaming hiervan. En dit is, dit is nieuw. Neon van The Family Jam. Drie Franse producers samen met Zubida Mebaki. There's something. Langs hadden we een Night. Precies. kwart over zes hier. Baby, don't you say it. My happiness will be complete. And I know you feel it. I'll be watching you. I want to make love to you. Now and then I have to give you everything. I have you used to nothing left. I have nothing left but just you. You keep been looking for another thing. So love me like you do, touch me like you do. I'm falling, falling for you. But I know the pleasure's only come from you. I could see you far Family's Jam en Sobida Mebaki. There's something new. Hier bij Langs Advent Night. Souvenir. En niet zomaar één. George Clinton, 1985 schrijven we. Maxi. Devil Oh, oh. Style. En dit komt uit de playlist D-Train. I'll do anything. now hoor je Lucius Dame en The Pretty Fame. The SOS Band, Touchdown, The Players Association. Ron Banks en Hinton Battle. Hier, we langs hebben hem. Thank you. Such a feeling, feeling. I just can't get enough. Can Handle, de dub version daarvan. En dit is de SOS. nieuw in de playlist. En eh, dit, dit is een souvenir. 1997. Players Association. Je hoort maxi-versie van Turn the Music Up. 14 voor 7. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterburg. En Peters Platenparade. En natuurlijk de wedstrijd van RKC tegen nog iemand. <laughs> Kijk, zoek het even voor je op. In ieder geval Peter Sterrenburg tussen 7 en 11. Vandaag hier op Langstraat FM. Zoals gezegd, hier is Turn the Music Up. Turn the music up. Turn it up, party dance. Ja. de jongens van VVV Venlo. Dus Venlo tegen RKC vanaf 9 uur op deze zender. En Peter Sterrenburg begint dadelijk al om 7 uur met Peters Platenparade. Funky belangstelling. Langs Langstelling Langs Funky. Ron Banks is dit. En nou hoor je nog Hinton Battle en Super Cautious. 7 voor 7. Titan Battle en Super Cautious. uur hoor je VVV, RKC met Peter Sterrenburg. En die hoor je dadelijk ook al na 7 uur hier bij Langs weg. Wij zijn er volgende week weer. Fijn weekend en een fijne week verder hè.